spoedige start. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De komende per niet of hij wil vasthouden aan het Amerikaanse standpunt dat Taiwan onderdeel is van China. Hij reageerde in een interview met Fox News op de telefonische gesprekken die hij de afgelopen weken heeft gevoerd met de Taiwanese president. Al tientallen jaren was er geen contact geweest tussen een Amerikaanse en een Taiwanese leider, omdat de Chinezen Taiwan beschouwen als een afvallige provincie. Maar Trump zegt nu geen reden te zien om zich aan dit één China-beleid te houden. Nederland staat derde op een lijst van belastingparadijzen... die is opgesteld door Oxfam Novib. In de lijst staan alleen Bermuda en de Cayman-eilanden hoger. Volgens Oxfam geven de landen in de top van de lijst bedrijven... te veel mogelijkheden om belasting te ontwijken. Daardoor lopen ontwikkelingslanden volgens de hulporganisatie... miljarden aan belastinginkomsten mis. Oxfam Novib roept regeringen op samen in actie te komen... tegen de belastingontwijking. Ook zouden bedrijven verplicht moeten worden om transparanter te werken. De parlementsverkiezingen in Roemenië zijn gewonnen door de Sociaal-Democratische Partij, de PSD. De partij krijgt meer dan 45% van de stemmen. De centrumrechtse Nationaal-Liberale Partij volgt op grote afstand met ruim 20%. De Sociaaldemocraten hebben de Roemenen onder meer hogere lonen en lagere belastingen beloofd. In Noord-Londen zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een breuk in een waterleiding. Hun huizen zijn onder water gelopen. De afgelopen tijd gebeurde het vaker in de Britse hoofdstad... dat huizen onderliepen door kapotte leidingen. Volgens het waterleidingbedrijf moet er meer worden geïnvesteerd in de waterleidingen. Die zijn vaak al meer dan 100 jaar oud in de Britse hoofdstad. Het weer nog, vannacht is het rustig, met temperaturen tussen de 4 en 8 graden. Overdag begint met een afwisseling van wolken en zon. Later volgt er meer bewolking en lokaal ook wat motregen. Het wordt overdag een graad of 8.